Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De Nederlandse regering wil niet dat Turkse Nederlanders hier kunnen stemmen over de doodstraf in Turkije. Dat zegt Buitenlandse Zaken. Volgens het ministerie heeft Turkije daar nog niet om gevraagd, maar werkt het kabinet er sowieso niet aan mee. President Erdogan kondigde vorige maand al aan dat hij een referendum wil houden over de invoering van de doodstraf. Oostenrijk en Duitsland gaan het stemmen daar verbieden. In de afgelopen twee jaar zijn wereldwijd bijna 900 pedofielen opgepakt... in een kinderpornonetwerk dat volgens de FBI mogelijk het grootste ooit is. De oprichter is een 58-jarige Amerikaan die deze week 30 jaar cel kreeg. Hij begon drie jaar geleden een website op een afgeschermd deel van het internet. daarop stonden tienduizenden afbeeldingen van jonge kinderen. In Europa werden meer dan 350 verdachten opgepakt. Zeker 250 misbruikte kinderen zijn gered. Een op de drie boetes die via het OM gaan belandt in de prullenbak. Volgens RTL Nieuws ging het vorig jaar om 44.000 boetes voor bijvoorbeeld verboden wapenbezit of forse snelheidsovertredingen. Veel van zulke zaken komen bij het OM terecht, maar in veel gevallen gebeurde daar niks mee. Zo kwamen de laatste drie jaar 81 mensen ongestraft weg die meer dan 100 km per uur te hard hadden gereden. Uit het onderzoek blijkt verder dat elk jaar meer boetes worden weggegooid. In 2013 ging het nog om 20 procent, vorig jaar om 34 procent. Een vrouw uit het Duitse Noordhoorn is opgepakt vanwege diefstal in een kerk in Almelo. Daar zou ze het afgelopen jaar in totaal zo'n 2.500 euro hebben gestolen. Het geld zat in zogeheten offerblokken, waar bezoekers geld in doen om een kaarsje op te steken.